5 uur. Dit is Juris Stubinitski met het NOS-journaal. Advocaat spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat... omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. De rechtbank bepaalde eerder deze maand dat de fiscus de identiteit moet prijsgeven... maar dat is nog niet gebeurd. De anonieme tipgever gaf in 2009 in ruil voor geld een lijst aan de Belastingdienst... met daarop de namen van honderden zwartsparers. Ze hadden hun geld gestald in Luxemburg advocaat van enkele zwartspaders zegt de naam van de tipgever nodig te hebben om aan te tonen dat de lijst niet klopt. In Syrië zijn een dag voor een referendum over een nieuwe grondwet opnieuw veel doden gevallen. Volgens westerse waarnemers kwamen bij het politieke geweld gisteren ongeveer 90 mensen om, onder wie zo'n 70 burgers. Vooral in de stad Homs werd opnieuw hevig gevochten tussen het leger van president Assad en zijn tegenstanders. Die hebben opgeroepen het referendum van vandaag te boycotten. Volgens de oppositie wordt de macht van Assad door de nieuwe grondwet nauwelijks ingeperkt. De komiek Adam Sandler heeft een record aantal nominaties in de wacht gesleept voor de Razzies, de jaarlijkse prijzen voor de slechtste filmprestaties. Voor zijn werk in drie films werd hij elf keer genomineerd. Zo was er weinig waardering voor de film Jack and Jill. Sandler speelt daarin beide titelrollen, zowel die van Jack als die van zijn tweelingzus Jill. Het vorige record van meeste Razzie-nominaties stond op naam van Eddie Murphy. Dat waren er vijf voor de film Norbit. De nominaties zijn bekendgemaakt op de dag voor de uitreiking van de Oscars, de prijs voor de beste films van het jaar. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden en oosten lokaal regen. Het is ongeveer 3 graden met hier en daar mist of nevel.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 so torn apart with bitter edges ZFM. a beer op 106.9 FM. that's walking around with me And then she'll ask me Do you feel alright? And I'll say yes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 are filled.